Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Italië heeft de finale van het EK voetbal gewonnen. Na verlenging en penalties tegen het Engelse elftal werd het op Wembley 3-2. Er ging een turbulente wedstrijd aan vooraf. Na twee minuten scoorde de Engelse verdediger Shaw. Het was de snelste goal in een EK-finale. In de tweede helft maakte Bonucci voor Italië de gelijkmaker. Burgers en bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en de lucht- en scheepvaart betalen juist te weinig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers... vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen wordt goedgemaakt. De kosten zijn ongelijk verdeeld. Woensdag presenteert de Europese Commissie nieuwe plannen... rondom de zogeheten emissiehandel. Eerder lekt al uit dat Brussel extra heffingen wil opleggen... op kerosine en brandstof voor de scheepvaart. Duizenden inwoners van Cuba hebben gedemonstreerd tegen het communistische regime van president Díaz-Canel. Ze scandeerden daarbij leuzen als vrijheid en stop de dictatuur, meldt onder andere de BBC. Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. Díaz-Canel volgde dit jaar Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui. Het wordt tussen de 21 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.